Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Leiden zijn afgelopen week meerdere studenten lastiggevallen of aangerand. In een van de gevallen gaat het om een verkrachting. Het zorgt voor een hoop onrust in de stad. Verenigingen zijn opgeroepen om studenten niet alleen naar huis te laten fietsen. En dat gebeurt ook. Eh, verenigingsbestuurders kijken bij de deur of ehm, ehm, hun leden eh, wel of niet alleen naar huis gaan... en zeggen van joh, hè, het zou niet verstandig mhm. zijn om, eh, dat iemand met je meegaat. De politie denkt dat het om meerdere daders gaat. Het is daarom lastig om één signalement naar buiten te brengen. Het is Super Tuesday in Amerika. In 15 staten zijn voorverkiezingen. Mensen mogen dan stemmen op hun favoriete kandidaat... voor de presidentsverkiezingen later dit jaar. Bij de Republikeinen is het zo goed als zeker dat Donald Trump in al die 15 staten gaat winnen. Maar volgens correspondent Marieke de Vries is het wel interessant hoe groot die overwinningen zijn. Want er is bij de Republikeinen nog een kandidaat in de race, Nikki Haley. En als die nou in meerdere staten in de buurt komt van nou zeg 30, 40 procent... dan betekent dat dus dat Trump maar 70, uh, 60 procent van de steun in die staten heeft. En dat kan vervelend voor hem worden bij de presidentsverkiezingen in november. Het aantal mensen dat vegetarisch eet of een paar keer per week vega eet blijft gelijk. Dat zegt het CBS. Dat merken ze ook bij deze fabriek in Holten waar vleesvervangers worden gemaakt. Er is weliswaar minder vega voedsel verkocht in de supermarkt, zeggen ze daar. Maar er is ook 3,5% minder vlees verkocht. En er is wel meer dan 10% minder vis verkocht. Dat heeft alles te maken met inflatie iedereen die eh, schrikt als hij bij de, bij de kassa komt wat hij af moet rekenen. En gaat dus eh, besparen op zijn, eh, op zijn boodschappen. Zo'n 4 op de 10 mensen eet een paar keer per week vega. Een klein deel van de Nederlanders eet nooit vlees of vis, 3 procent. En het weer nog, vooral in het noorden en zuiden wolken en wat lichte regen of motregen.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 where you're walking naked down the street And everyone just stares Do you ever feel so deep That you speak your mind, you put others straight to sleep You wonder if anybody cares Sometimes go downstairs to start your day, but your car's not there. Yeah, you know the joke's on you. You ever try your luck with a pickup line, but you just sucked. You tell yourself it wasn't you. And I know it's hard to hold it inside. It stays like me ik bijna motion of the life of the damn fair building. Grim food, Asher on the 45. Well, it's a grim food, Asher on the 45. food, Asher on the 45. Well, it's food, Asher on the 45. Everybody needs a bosom for Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for Everybody needs a bosom.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 De vraag naar zonnepanelen trekt aan, blijkt uit een rondgang langs installatiebedrijven door branchevereniging Techniek Nederland. De toenemende vraag volgt op het besluit van de Eerste Kamer dat de zogeheten salderingsregeling blijft bestaan. Er zijn vorig jaar fors meer meldingen gedaan van seksueel grensoverschrijdend gedrag van zorgverleners tegen cliënten. Bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd kwamen 330 meldingen binnen. Dat is ruim een derde meer dan een jaar eerder. De Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat vrachtschepen voortaan een vergunning bij hen moeten aanvragen om door jemenitische wateren te varen. De militanten zeggen schepen aan te vallen die zijn gelinkt aan Israël uit solidariteit met de Palestijnen. Het weer overwegend bewolkt en kans op wat lichte regen bij 8 graden in het noorden tot 11 graden in het zuiden. van Zandvoort, op 106.9 CFFM impact. Shopping with plastic. When the sky's the limit and them haters can't get past that. Watch me as I gas that. Four got sick rain. Once again, anything change. Every time I switch lanes, it feels strange now. Making a living on my brain instead of cane now. I got the title from my mama, whip in my own name now. Damn, the change now. Running credit checks with no shame now. I feel the fame, come on, I can't complain no more. I'm the main now, in and out my own game am town.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 Oh. smoke failure You won't believe how many people strayed out of the flow Most said that I was a failure But now the same motherfuckers asking me do. But now I'm yelling I can't help ya Yo Nelly, can we get tickets to the next show? Hell no, Hey, yo, now that I'm a fly guy and I fly high. Uh, Wanna know why? What? Why I fly by? But yo, it's all good. Range Rover all wood. Do me like you should. Me good, me good. We be no stud wishing you was popping like we drug dealers, sipping crispy Bud Mackin. Honey in the club, me in the bands, icy Chris telling me to leave with you and your friends. So if Shorty wanna knock, we knockin' the diss, and if Shorty wanna rock, we rockin' the diss, and if Shorty wanna pop, we popping the Chris. Shorty wanna see the ice, then I ice the wrist. City talk, Nelly listen, Nelly talk, city listen. When I fly, when I walk, pay attention, see the ice in the bliss sure, no they diss. Honeys look, no they wish.